Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is gisteravond begonnen met een intensivering van de grondoperaties in Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger gaat het om een sweep- en clear-actie... gericht op het creëren van betere condities op de grond. Hij zegt dat het niet gaat om de start van het grondoffensief... waar al weken over wordt gepraat. De actie kan wel een voorbereiding daarop zijn, mocht Israël die stap nemen... Hamas zegt dat de strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen de Israëlische troepen. In de verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Er worden ook bombardementen uitgevoerd. Een verslaggever van de New York Times zei even voor middernacht... dat er elke paar minuten beschietingen met artillerie vanuit Israël op Gaza klinken. Door de bombardementen is in bijna het hele gebied het internet- en telefoonnetwerk uitgevallen... Onafhankelijke experts zeggen tegen CNN dat het dagen of zelfs langer kan duren voordat het netwerk weer hersteld is. Verschillende hulporganisaties hebben geen contact meer met hun teams in de Gazastrook. De Rode Halve Maan maakt zich ernstige zorgen over het effect dat het zal hebben op de zorg bij noodgevallen... omdat burgers bijvoorbeeld niet het noodnummer kunnen bellen. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor de schietpartij in Lewiston... in de Amerikaanse staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een twee dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven... en kantoren en scholen bleven uit voorzorg dicht. Het weer aan zee regen met kans op onweer. In de rest van het land is het op de meeste plekken droog bij een graad of 10.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 I call the shots I'm like a firecracker I make it hot When I put on a show Feel the adrenaline me and ones that are scared. So baby, I hope that you came prepared. I run a tight ship, so beware.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 Oh, oh, oh baby. Like madness, move like madness to Love time. Tell me you wanna go with me, baby. Sing. Everybody, bring your body. Ooh, one, time to Love time. Yeah. Everybody, bring your body. Ooh, one time to Love Town.